Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Coronavaccins hebben niet tot meer doden geleid, zeggen het RIVM en het CBS na onderzoek. Op verzoek van de Tweede Kamer doken ze in de cijfers en doodsoorzaken tijdens de coronapandemie. En daaruit blijkt dat de prikken goed beschermen tegen doodgaan aan corona... zonder dat je door het vaccin zelf overlijdt. Honderden boeren hebben gisteren een boete gekregen. Veel van hen kwamen op de trekker naar het protest in Stroe. Volgens de politie was afgesproken dat ze via binnenwegen zouden rijden... maar veel boeren gingen toch met hun trekker de snelweg op, wat verboden is. Zorgde ook voor lange files. Aan de ene kant snap ik het wel, want eh, je zal maar een bedrijf hebben. Hè, eh, dat, dat, dat gaat aan je hart, dat begrijp ik ook wel. Of dit de juiste manier is, dat vraag ik me wel af. Want misschien zijn er ook andere manieren om, om dat kenbaar te maken, denk ik. Er liggen nieuwe cao-plannen voor docenten op middelbare scholen. Als het allemaal rondkomt gaan de salarissen met bijna 5% omhoog. Ook krijgen leraren die fulltime werken eenmalig 500 euro. En er zijn afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen. En de Spaanse voetballer Arnau Martinez heeft een heldenweek. Vorige week zorgde hij ervoor dat zijn club Girona een ticket binnenhaalde voor La Liga, de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. En bij het promotiefeestje deze week deed hij ook iets belangrijks. Zijn club reed met een feestbus door de stad. toen ze onder een paar laaghangende takken doorreden... viel een fotografe overboord. En dat ging op het nippertje goed door Martinez. Hij kon nog net haar voet grijpen en haar weer aan boord hijsen. De fotograaf kon er achteraf wel om lachen. Ze was vooral blij met alle complimentjes die ze kreeg... omdat ze tijdens het gebungel haar camera gewoon vasthield. Het weer volop zon wordt snel warm. Vanmiddag 27 tot 31 graden. Tegen de avond kan het in het zuiden gaan omweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het enige dat speelt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 Come, baby, girl, enough, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. what me desire. Beat it with the wire, make me sing all like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up.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 Yeah, your boyfriend, I never understand me. Cause I'm about to pull this girl like a hammy, Let's take a little dip Drop bands, for that jewel in your teeth. He led the way I dripped on that pool to the beach.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 hoofdpunten van het NOS-journaal. Coronavaccins leiden niet tot een hoger sterfterisico, zeggen het RIVM en het CBS. Uit analyses blijkt dat de vaccins goed beschermen tegen sterfte aan corona... zonder dat de vaccinatie zelf tot extra sterfte leidt. De vakbonden en de VO-raad zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs. De salarissen gaan met 4,75 omhoog. Nu krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 500 euro. Bestuursvoorzitter Frederike Leeflang van de NPO wordt beveiligd omdat ze wordt bedreigd. De NPO bevestigt dat na berichtgeving door BNR. De bedreigingen zouden komen van sympathisanten van Ongehoord Nederland.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 Er zijn zoveel meer verhalen om te maken. Bewaar je niet voor later en straal nu. Dus gek, maar juist in alle diepste talen vind je Met de stroom mee, niet forceren. Niet meer denken, maar proberen. Op je bek gaan en van leren.